Michiel van der Velde met het NOS-journaal. In meerdere steden is vannacht Koningsnacht gevierd. Onder meer in Den Haag, Delft en Groningen werd er gefeest. Bij verschillende bakkers in het land is het inmiddels druk vanwege de traditionele oranje tompoesen. Ze stond bij een bakker in Maasluis om vijf uur al een flinke rij. En dat allemaal vanwege de verjaardag van koning Willem-Alexander. Hij wordt vandaag 57 jaar. Samen met zijn gezin en leden van de koninklijke familie viert hij Koningsdag in Emmen. Het koninklijk bezoek aan Emmen is vanaf half elf te volgen op NPO Radio 1 en NPO 1. Het vertrouwen in koning Willem-Alexander leidt zich te stabiliseren... maar het is wel structureel lager dan voor de coronacrisis. In de jaarlijkse Koningsdag-enquête van de NOS van onderzoeksbureau Ipsos... krijgt Willem-Alexander een 6,6. Dat is vergelijkbaar met de 6,5 van vorig jaar. Ouderen zijn net zo tevreden als eerst, maar onder jongeren is de waardering gedaald. Vier op de tien is tevreden over hoe Willem-Alexander het doet. Dat, dat was 5 op de tien. China probeert de Amerikaanse presidentsverkiezingen te beïnvloeden. Minister van Buitenlandse Zaken Blinken zei na een bezoek aan China dat de VS bewijs heeft daarvoor. Op welke manier China invloed zou uitoefenen kon hij niet zeggen. Oud-president Trump beschuldigde China bij eerdere verkiezingen ook al van beïnvloeding. Een groep jongeren is gisteravond de stijgers van de Westertoren in Amsterdam beklommen. Een van hen viel vervolgens enkele verdiepingen naar beneden en raakte zwaar gewond. Wat de groep op de bouwplaats deed is onbekend. De politie heeft de jongeren aangehouden. Feyenoord-trainer Arne Slot vertrekt naar Liverpool. Volgens meerdere media hebben de twee clubs een akkoord bereikt. De overstap hing al in de lucht. Slot gaf zelf al aan naar Liverpool te willen. Hij is daar de opvolger van de Duitse trainer Jurgen Klopp.